van 3 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Griekenland moet onmiddellijk winterbestendige tenten neerzetten... voor de vluchtelingen op de eilanden Lesbos, Chios en Samos. De Griekse eurocommissaris Avramopoulos heeft dat gezegd... na een bezoek aan Lesbos. Afgelopen week kregen duizenden vluchtelingen in dunne tenten... te kampen met kou en veel sneeuw. Volgens de eurocommissaris heeft Griekenland de afgelopen twee jaar meer dan een miljard euro van Brussel gekregen. Om de opvang van migranten te verbeteren moet er snel iets gebeuren. In Duitsland is ophef ontstaan door opmerkingen van een rechtspopulistische politicus over de Tweede Wereldoorlog. Björn Höcke, prominent lid van de partij Alternatieve voor Duitsland, wil een heel andere herdenking van de holocaust, met meer aandacht voor Duitse slachtoffers. Hij noemde het Holocaust Monument in Berlijn een monument van schande. SPD en Groenen hebben woedend gereageerd. Ze vinden dat alternatieven voor Duitsland afstand moet nemen van de uitspraken... en excuses moet aanbieden aan Joden. Enkele mensen uit Delft die boetes hebben gekregen voor naaktloperij... zijn door het Hof in Den Haag vrijgesproken. Ze hoeven de boetes niet te betalen. De nudisten werden vier jaar geleden beboet omdat ze naakt rondliepen op een veldje... dat al jaren bekend stond als naaktstrand en ligweide. In 2013 besloot de gemeente Delft dat de plek niet meer geschikt was voor naaktrecreatie. Het Hof vindt dat de ligweide groot genoeg is. Dat het veld volgens de gemeente geen naaktrecreatiegebied meer is... wil volgens het Hof niet zeggen dat de ligweide ongeschikt is. De maximumsnelheid op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht gaat ook overdag omhoog naar 130. Nu geldt dat maximum alleen s'avonds en s'nachts. Overdag mogen bestuurders niet harder dan 100. Dat blijft zo tot volgend jaar, zei minister Schultz in de Tweede Kamer. Eerst wordt er groot onderhoud gepleegd aan de A2, waarbij stil asfalt wordt aangebracht. Het weer de rest van de dag veel bewolking, veel plaatsen nevelig, maar droog. Later vooral in het noorden en noordoosten kans op wat ijzel. In het oosten ligt de vorst, in het westen is het net boven nul. En morgen verandert er niet veel. Dit was het RWS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.